Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. CDA-leider Van Haarsma Buma wil de moeilijke periode die zijn partij achter de rug heeft afsluiten en de kloof met de achterban weer dichten. Dat zei hij aan het eind van het CDA-congres in Rotterdam. Volgens Buma heeft de keuze om met de PVV in zee te gaan twee jaar geleden diepe wonden geslagen. Op het congres presenteerde de commissie Rombouts haar rapport over de dramatische verkiezingsuitslag van de partij. Volgens Rombouts is het CDA flats en verdeeld en moet dat veranderen. PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak dat de post gedumpt is in plaats van bezorgd. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder. Bij een busongeluk in Jordanië zijn vier Belgen omgekomen. Ook raakten twaalf Belgische en twee Luxemburgse toeristen gewond. Ze zaten in een busje van reisorganisatie Thomas Cook... dat in de plaats Karak tussen Petra en Amman tegen een ander voertuig botste. De toeristen waren op weg naar de stad Aqaba in het zuiden van het land. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. De komende nacht wordt de klok weer een uur teruggezet. Dat betekent het einde van de zomertijd en het begin van de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. In het laatste weekend van maart begint de zomertijd weer. In de onderste regionen van de eredivisie heeft NAC Breda afstand genomen van VVV. De wedstrijd tussen VVV en de club uit Breda eindigde in 4-1 voor NAC. NAC stijgt daardoor naar de 16e plaats en haalt Willem 2 in. De Tilburgers verloren in Den Haag met 2-0 van ADO. De derde wedstrijd van vanavond ging tussen NEC en Roda JC en eindigde in 0-0. Het weer nog. Vannacht op veel plaatsen lichte tot matige vorst en kans op mist.